De informele gesprekken over een rechtskabinet zijn dichtbij een ontknoping. VVD, PVV en CDA zouden alle belangrijke onderwerpen hebben besproken... en morgen komen de fracties bijeen... De partijen lijken aan te sturen op een minderheidskabinet van VVD en CDA. De PVV geeft dan gedoogsteun. Zo wordt voorkomen dat het CDA formeel moet onderhandelen met de PVV. ProRail heeft 400 omwonenden van het station in Arnhem twee gratis hotelovernachtingen aangeboden. In verband met de verbouwing van het station wordt er vannacht en morgennacht geheid. Tot nu toe zijn 80 mensen op het aanbod ingegaan. Als anderen zich midden in de nacht nog bedenken, mogen ze van ProRail alsnog naar het hotel komen. In Rusland heeft een speciaal arrestatieteam een einde gemaakt aan een vliegtuigkaping. Twee uur na de landing in Moskou kwamen de leden van het arrestatieteam verkleed als medisch personeel het vliegtuig binnen. De 40-jarige kaper, afkomstig uit de Caucasus, werd gearresteerd. Hij bleek geen wapen te hebben. De kaper had geëist dat hij een telefonisch gesprek met premier Poetin zou krijgen. Wat hij van Poetin wilde is niet bekend. In Londen zijn de valse tanden van de vroegere premier Winston Churchill geveild... Het gouden plaatje met boventanden leverde ruim 18.000 euro op. Churchill liet de tanden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog maken... op zo'n manier dat zijn kenmerkende slis behouden bleef. Op het EK Atletiek in Barcelona heeft teamkamper Eelco Sint-Nicolaas zilver gehaald. Hij verbeterde vier persoonlijke records. De 110 meter horde, discuswerpen, polstok hoogspringen en speerwerp. Ingmar Vos eindigde als elfde. AZ en FC Utrecht hebben allebei in de laatste kwalificatieronde voor de Europa League gewonnen. AZ won thuis met 2-0 van IFK Gothenburg. Utrecht won thuis met 1-0 van Luzern. Volgende week zijn de returns. Het weer, het is grotendeels droog. Vannacht minimaal rond 13 graden. Morgen eerst nog enkele buien, maar later droog en vrij zonnig. Het wordt dan 21 graden aan zee tot 24 in het oosten. Dit was het NOS Show.